Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden... in verband met een aanrijding van een baby in een kinderwagen. Het kind raakte daarbij gewond. De moeder die de kinderwagen duwde bleef ongedeerd. Na de aanrijding eergisteren reed de automobilist door. De politie heeft de eigenaar van de auto aangehouden. Of hij ook de bestuurder was tijdens het ongeluk wordt onderzocht. Voetbalstadions in Nederland moeten beter worden gecontroleerd op veiligheid... Dat adviseerde een onderzoeksteam van de overheid drie jaar geleden al. Maar zowel de overheid als de KNVB zouden daar tot nu toe niets mee hebben gedaan. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat voetbalstadions wel ieder jaar gecontroleerd worden... maar per stadion gaat dat op een andere manier. Onderzoekers pleiten voor aparte richtlijnen en zelfs een opleiding voor controleurs. De renovatie van de Wantijbrug tussen Dordrecht en Papendrecht loopt opnieuw vertraging op... De werkzaamheden zijn opgeschort omdat er onder meer het Albert Zwijtser ziekenhuis te slecht bereikbaar zou zijn voor de hulpdiensten. Oorspronkelijk zouden de herstelwerkzaamheden al bijna klaar moeten zijn. Nu is dat over maximaal twee jaar. De brug uit 1970 kampt met metaalmoeheid en is toe aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat zegt dat de veiligheid van de brug niet in het geding is nu het werk is uitgesteld. De crash van het vliegtuig met de Argentijnse profvoetballer Emiliano Sala... is mogelijk veroorzaakt door koolmonoxidevergiftiging. Dat concluderen Britse onderzoekers die nagaan hoe het vliegtuigongeluk kon gebeuren. Bij dat ongeluk in januari kwamen Sala en de piloot om het leven. Mogelijk waren ze allebei door koolmonoxidevergiftiging buiten bewustzijn toen het vliegtuig neerstortte. Het weer vanavond en vannacht valt er verspreid over het land regen. Ook neemt de wind toe. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen eerst zon, later flinke buien met kans op onweer en harde windstoten. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9, ook maar richting Diemen... tussen Aalsmeer en Afrit AMC, 10 minuten vertraging. En op de N207, af en aan de Rijn richting Hillegom...